uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Indonesische bergingsteams hebben in de Javazee een vijfde object gevonden... dat vermoedelijk een onderdeel is van het neergestorte vliegtuig van AirAsia. Als het weer beter is, gaan duikers het onderdeel beter bekijken. In totaal zijn nu 31 lichamen geborgen. Aan boord van de Airbus A320 waren 162 mensen. Precies een week geleden stortte het toestel neer op een vlucht van Surabaya naar Singapore. De mensensmokkelaars die honderden vluchtelingen hebben getransporteerd met het schip Isedien, hebben daar mogelijk 1 tot 2,5 miljoen euro mee verdiend. De bijna 360, voornamelijk Syrische vluchtelingen aan boord... vertelde de Italiaanse politie dat ze 3 tot 7.000 euro per persoon hadden betaald voor de overtocht. Het schip, dat stuurloos op de Middellandse Zee dreef, is naar een Italiaanse haven gebracht. Moskeebesturen hebben maatregelen genomen om hun gebedshuizen te beschermen. Die maatregelen lopen uiteen van camerabewaking tot burgerwachten. Aanleiding zijn de recente aanslagen met brandbommen tegen moskeegebouwen in Zweden... en oproepen op Facebook om dat ook dat in Nederland te doen. De Duitse regering denkt dat de eurozone een Grieks afscheid van de euro nu aan kan. Het Duitse weekblad Der Spiegel citeert anonieme bronnen binnen de regering Merkel. Die zou een Grieks afscheid van de eurozone als onvermijdelijk beschouwen als de partij Syriza de verkiezingen op 25 januari wint. Syriza wil andere voorwaarden afdwingen voor de leningen die Griekenland van Europa en het IMF krijgt. Bonaire heeft urenlang volledig zonder stroom gezeten. De storing begon gisteren in de eerste uren van de nacht. Pas zes uur later kon het netwerk op Bonaire weer worden opgestart. Aan het einde van de ochtend was de stroom op het hele eiland weer hersteld. De energieleverancier houdt rekening met sabotage omdat er een stroomkabel was vernield. Het weer vanuit het noorden opklaringen. In het zuiden en oosten is het rond het vriespunt en er is kans op gladheid.